Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Soedan hebben gewapende milities van de RSF een aanval met drones uitgevoerd op de stad Port Soedan. Deze stad was tot nu toe vrij van aanvallen. Door de oorlog zijn de autoriteiten van het land, hulporganisaties en veel burgers gevlucht uit de hoofdstad Khartoum naar Port Soedan. Daarmee is het de tijdelijke hoofdstad van het land. De aanval was gericht op de luchthaven, die van groot belang is voor het leger om militaire missies uit te voeren. Niemand is gewond geraakt en de schade zou beperkt zijn. De Israëlische minister van Defensie, Katz, heeft fel gereageerd op de inslag van een raket bij de luchthaven van Tel Aviv. Hij dreigt met vergeldingsmaatregelen. De raket die vanuit Jemen werd afgevuurd sloeg in op het terrein van het vliegveld dat een uur lang gesloten is geweest. Meerdere mensen raakten licht gewond. In het Markizaatsmeer op de grens van Noord-Brabant en Zeeland... komen nieuwe plekken waar vogels kunnen broeden. Natuurbeheerders gaan kunstmatige zandeilanden opspuiten... waar de dieren terecht kunnen. Sinds de jaren 80 is het Markizaatsmeer afgesloten van de zee door de deltawerken. En daarmee zijn natuurlijke zandbanken verdwenen. Vogelsoorten als de kluut, de leeplaar en de strandplevier hebben het daardoor moeilijk. De werkzaamheden beginnen volgend jaar en duren twee jaar. De president van de Malediven claimt dat hij het record van de langste persconferentie heeft gebroken. Hij was 14 uur en 54 minuten aan het woord, met korte pauzes om te bidden. President Moizou hield zijn stunt vanwege de dag van de persvrijheid. Het vorige record stond op naam van de Oekraïense president Zelensky... die in oktober 2019 14 uur aan het woord was. Het weer, veel bewolking en lokaal nog een lichte bui. Soms is er een gaatje voor de zon en het wordt niet warmer dan een graad of 14. Tijdens de dodenherdenking vanavond is het droog en dan ongeveer 10 graden.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 op 106.9 CFM cielo in fiamme ricade del dick that's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man. Can you dig it? cat that won't cop out when there's danger all about.